Jelle Visser met het NOS-journaal. Net als afgelopen nacht hoeft vannacht niemand gedwongen buiten te slapen... bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. 60 mensen worden opgevangen in wachtruimtes van de IND. Zo'n 10 mensen hebben er zelf voor gekozen de nacht buiten door te brengen. Anderen konden alsnog terecht op de opvanglocatie in Ter Apel... of worden opgevangen bij een kerkelijke opvangorganisatie in Groningen of in Drenthe. In het eerste halfjaar van 2022 is in Nederland een kwart minder aardgas verbruikt dan in de eerste zes maanden van het jaar daarvoor. Vooral in de industrie en in elektriciteitscentrales is minder gas gebruikt, meldt het CBS. Huishoudens verbruikt ongeveer 16% minder. Dat in Nederland veel minder gas werd verbruikt... betekent niet automatisch dat er ook minder CO2 werd uitgestoten. Zo werd energie vaker opgewekt met steenkool... wat juist vervuilender is dan aardgas. De energieprijzen zijn snel gestegen door de oorlog in Oekraïne. Het personeel van de Nederlandse ambassade in Bagdad is geëvacueerd vanwege de politieke onrust al daar. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken werken de medewerkers tijdelijk in de ambassade van Duitsland elders in Bagdad. De Nederlandse ambassade ligt midden in de zogeheten groene zone... waar onder meer het parlement staat en waar verschillende ambassades zitten. Het is al dagen erg onrustig in Bagdad. De Nederlandse commando's die ernstig gewond zijn geraakt in de Verenigde Staten... werden beschoten vanuit een rijdende auto. Dat zegt de burgemeester van Indianapolis, de stad waar het gebeurde. Een van de slachtoffers overleed vannacht aan zijn verwondingen. De politie houdt er rekening mee dat een ruzie in een bar vooraf ging aan de schietpartij.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 Your sunshine, your sunshine, shining down on me. Your sunshine. sunshine, your sunshine, your sunshine shining down on als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. Wat is goed? twijfel. Oh yeah. Hey, zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog.